10 uur. Waterwalgemoed met het RWS-journaal. Consumenten pinnen vaker dan ooit. Het pinbetalingenrecord is in 2014 opnieuw gebroken. Vorig jaar werd er ruim 2,9 miljard keer gepind in Nederland. Bijna 10% meer dan in 2013. Het aantal internetbetalingen met Ideal is met een kwart gestegen. Ook contactloos betalen wordt snel populairder. Begin dit jaar is dit nieuwe systeem ingevoerd... waarbij de pinpas voor kleine betalingen alleen maar kort in de buurt van de automaat hoeft te worden gehouden. Sinds de introductie is er bijna 8,3 miljoen keer contactloos gepind. In Tel Aviv heeft de man zeker negen buspassagiers neergestoken. Zes van de gewonden zijn er slecht aan toe. De dader is door de politie neergeschoten en gearresteerd. Het is volgens de politie een Palestijn van 23. Na de steekpartij wilde de man vluchten, maar agenten zagen de bus slingeren en een man wegrennen. Ze schoten de verdachte in zijn been en pakten hem op. In Argentinië wordt steeds meer getwijfeld over de zelfmoord van een openbaar aanklager. Hij werd maandag doodgevonden met een pistool. Vlak voor hij bewijzen wilde presenteren dat president Kirchner een omstreden deal met Iran heeft gesloten. Volgens de Argentijnse autoriteiten heeft de aanklager zelfmoord gepleegd, maar nu blijkt dat het pistool niet van hem was. Ook zijn op zijn lichaam geen kruidsporen gevonden. Illustrator en striptekenaar Peter Pontiac is op 63-jarige leeftijd overleden. Hij tekende strips, posters en platenhoezen. Zijn werk verscheen onder meer in Muziekblad Oor, De Volkskrant en NRC Handelsblad. Pontiac, een pseudoniem voor Peter Polman, liet zich in zijn werk inspireren door zijn eigen ervaringen in de drugs- en zien. De tekenaar heeft meerdere prijzen gekregen, waaronder in 1997 de Stripschapprijs voor zijn hele oeuvre. Peter Pontiac leed aan een ernstige leverziekte. Het weer vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af... met de meeste bewolking in het zuidwesten en westen. Het wordt vandaag een graad of twee... maar door een aantrekkende oostenwind voelt het voor het gevoel kouder aan.